Inmiddels komt de boel langzaam weer op gang, ziet verslaggever Malou Petter op Utrecht Centraal. Je merkt ook wel eh, direct verschil. Vanmiddag eh, stonden hier nog honderden reizigers te wachten. Je zag mensen zitten op de bankjes, maar bijvoorbeeld ook op de grond. En inmiddels is er weer weer wat beweging. Mensen gaan weer naar de perrons, kijken weer hoopvol naar het informatiebord. Maar nog lang niet alles rijdt. Reizigers moeten dus nog steeds rekening houden met oponthoud, zegt de NS. Er rijden nu op elk traject in ieder geval elke uur, of, eh, ja, elke uur een trein. Ehm, in de praktijk is dat eigenlijk al veel vaker. En aan het einde van de dag zal de trein dus ook weer nagenoeg normaal zijn. Ja, er rijden op zo'n dag eh, honderden, zo niet duizenden treinen door het land. En dan heb je ook even nodig na verstoring om weer in het ritme van de dienstregeling te komen. De NS adviseert om de reisplanner goed in de gaten te houden. Mediapersoonlijkheid Siewert van Liende heeft tijdens de coronacrisis 9 miljoen euro verdiend aan de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Daar is veel ophef over, want Van Liende zei dat hij er niet aan wilde verdienen. Nu blijkt dat hij dat via een slimme constructie toch deed, kwamen de onderzoeksjournalisten van Follow the Money achter. Een bezoekster van de Soesterduinen bij Utrecht heeft dit weekend een man op daad betrapt en achtervolgd. Hij bespioneerde de vrouw en haar zusje van 14 vanuit de bosjes terwijl hij zich aan het aftrekken was. Toen ze hem aansprak rende hij zonder onderbroek weg. De vrouw gaat aangifte doen twee mannen die in, het in de Schotse stad Aberdeen een bankstel van het dak van een huis gooiden... zijn veroordeeld tot taakstraffen en moeten een schadevergoeding van 17 miljoen euro betalen. De twee wilden de bank verhuizen en keken niet goed of er iemand beneden stond. Een vrouw van 31 kreeg de bank op zich en raakte zwaar gewond. I instantly knew my both legs are broken, my spine is broken. I tried to scream, eh, but I didn't have no strength. Toch wil ze niet dat de mannen de gevangenis ingaan... omdat ze voor altijd al zullen moeten leven met wat ze gedaan hebben. Het weer vanavond en vannacht koelt het ietsje af. Er staat weinig wind. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A4 richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer. 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A8 richting Zaandam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer. A10 de ringweg Amsterdam richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de afrit naar Amsterdam Rivierenbuurt 2 kilometer. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert nog 5 kilometer door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Ten slotte de A10, maar dan richting het knooppunt de Nieuwe Meer...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 they'll both be waiting was Matricia Burke Pet Baby Walk On. Haar debuutsingle uit 1990. En vijf jaar later werd dat als Walk On nog eens een keer op de plaat gezet door Linda Ronstadt. Wie weet maken we er in de toekomst nog wel een keer een Nashville spiegelplaat van. We gaan nu weer naar onze digitale brievenbus via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek uit Zweden, oftewel uit Lund zelfs in Zweden. Country Folk van Jake Lindholm. We hadden zijn debuutsingle Already Gone al eens een keer op onze playlist, maar nu is het tijd geworden voor zijn nieuwe nieuwste single en die heet On The Road. I've been driving on for too long on this dark and empty road. And I'm bound for a place that I don't know. Yeah, the miles keep on rolling, country playing on the radio. And I still have a long, long way to go. I know I have some other place to be. the pain's painted in gold. I watched red desert dust turning to snow. countryvolk uit Zweden. Dat was Jake Lindholm met zijn nieuwste single en die heet On The Road. We gaan nu weer wat muziek uit Nederland voor je draaien. De nieuwste single van Yara Beeks die zij schreef samen met de Engelse singer-songwriter Mike Tool. Inmiddels is dit haar derde single en een nummer over het fenomeen tijd en hoe snel die voorbij gaat. Ik noemde haar naam net al, Yara Beeks. Dit is Where Does The Time Go? Go. Zo heet de nieuwste single van Yara Beeks. En ja, ik vraag het me ook af, af en toe waar de tijd blijft. Maar we zijn gelukkig nog heel even bij je, want we hebben nog voor je klaarstaan twee nummers van het Spotlight album. We gaan nog een keer naar onze digitale brievenbus. De maandartiest komt nog voorbij. Andere lekkere muziek en natuurlijk ook de Nashville Spiegelplaat. Wat natuurlijk ook hele lekkere muziek is. We gaan daarvoor naar 1956 en naar 1973. Ondanks dat de Browns het nummer in 1956 opnamen, waren zij niet de eerste. Dat was namelijk het duo Hot Ferris en Ann Little in 1952. Ik heb ernaar gezocht, maar helaas, ik kon die versie niet vinden. Ik blijf zoeken. Misschien dat we ooit in de toekomst nog een keer... ik kan hem voor je draaien. Maar dus eerst The Browns en daarna Chris Christofferson... samen met Rita Coolidge. Twee keer I Heard the Bluebird Sing. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I met a girl out in the hills again. sang. They sang of way. radio show, Bluegrass. hier bij de National Radio Show van Alison Krauss en Union Station. En Find My Way Back to My Heart. We gaan naar 1978 en dat doen we met John Conley. Dit is Rose Colored Glasses. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. I don't know why I keep on believing you need me when you prove so many times that it ain't true. for staying. Maybe my leaving would be the best for you. But these roads used to hear when I held you. And they keep me from feeling so cheated, defeated, when reflections in your eyes voor je klaarstaan van onze maandartiesten, de Major Dundee Band. Door het succes van hun eerste single wordt in 1978 het album I Bought Me a Fiddle uitgebracht. En is de band al snel een gevestigde naam onder de country liefhebbers. En we gaan voor je draaien het titelnummer van het album, I Bought Me a Fiddle Today. Dit is de Nashville Maandartiest. Well, life ain't bad after all, though it takes a while face it. But whenever a good time calls Stretch both of my arms and I take it You just gotta learn when, where, and how When I've got just one of those days While I'm getting up, I'm feeling down I just grab my brand new fiddle and play But it says more than any word can say When I'm down I grab my bow and I play Cause I bought me a fiddle today I saw beauty just the other day Her past gave her no place to turn I took out my fiddle and played And the bridges behind her soon were burned Cause I bought me filled And it says more than any word can say When I'm down i bought me a just one of those days While I'm getting up, I'm feeling down I just grabbed my brand new fiddle and play Cause I bought me a fiddle today And it says more than any word can say When I'm down, I grab my bow and I'll dose of country. album op haar naam staan... en op de officiële Spotify-playlist New Music Nashville kwam deze ook al eens te staan. Maar er komt een volgend album aan. Het nummer dat je nu hoorde net, Identity... is een reeks van nieuwe nummers die ze iedere vier weken uit zal gaan brengen. Dus ik ben benieuwd wat de volgende gaat worden. Mooi single dit. We gaan verder naar muziek uit 1995... en wel met een Grammy bekroond. Here Comes the Rain. Dit zijn de Mavericks. uit onze digitale brievenbus voor je klaarstaan. En wil je jouw muziek nu ook bij ons onder de aandacht brengen? Mag dan natuurlijk altijd. Stuur een WAF of mp3'tje naar info.nesforradio.nl En vermeld gewoon even wat informatie over jezelf en over dat nummer in je mailtje. En we gaan er naar luisteren. En wie weet hoor je me in een van de volgende shows terug. Voor de laatste keer digitale brievenbus deze week gaan we naar Oostenrijk. Tussen het heen en weer reizen tussen Oostenrijk en Ierland... voor het schrijven van het nummer wat je zo gaat horen... kreeg de Oostenrijkse Bibico inspiratie voor dit nummer. Toen zij op haar bagage stond te wachten op een vliegveld... en zag hoeveel koffers mensen ons met zich meesjouwt. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor onze emoties. En zo kwam deze single tot stand. Bibico is dit en Emotional Baggage. doesn't mean missed chances. Vodka, mine, and coffee. Harsh words, bad kisses, evil eye. Vodka, mine, and coffee. Unanswered calls, unfinished songs, unkept secrets. Vodka, mine, and coffee. twee nummers te goed van ons Spotlight-album. En dat is het album Set in Stone van Travis Street, wat vrij recent werd uitgebracht. Je gaat achter elkaar luisteren naar Ghost Down Nation en naar Southern Man. Dit is het Nashville Spotlight-album. Well, I tell you one thing we all got in common. We ain't gotta worry when the sky starts falling. Don't need to panic when the Lord comes calling. Cause it's all just part of the show. When the headlines preaching impending doom Civilized people start howling at the moon They sound the alarms and there's no good news I tell you where we'll all go Gonna load on up, take it out to the woods Where the fish are still biting and eating still good The garden keeps cranking out corn and beans And the moonshine runs cause the creek water's clean Keep the fire burning, till the return Pass the jug around of a bad situation, getting by fine in a ghost town nation. Oh yeah, we're always gonna have a roof over our heads, shotguns locked and loaded in the shed. Don't worry about nothing, yeah you heard what I said. Everybody's gonna be fine. Gonna load on up, take it out still biting and eating still good. Garden still cranking out corn and beans. And the moonshine runs cause the creek water's clean. Keep the fire burning, producer return. Pass the jug around and smoke one down. Making the best of a bad situation. Getting by fine in a ghost town nation. We ain't knocking on wood. it ain't no big deal, it's just Armageddon. and eating still good. Garden still cranking out corn and beans. moonshine runs cause the creek water's clean. Hit the fire burn, participate turn. Pass a jug around and smoke one down. Making the best of a bad situation. Getting by fine in a ghost town nation. Dit is het Nashville Spotlight Album. I've hopped a train, I've rode a plane, I've been all around this land. It may sound strange, but I've never changed a single bit of who I am. Been called a rambler and a gambler been over writing songs. I've been up and down, been lost and found. But the one thing I've been all along is a southern me. Going to lose, but the blues make me a guitar man. Scratching out living in a honky tonk with a five-piece band. No matter where I am, I'm a southern man. get shook by the dirty looks I get when I open my mouth. Cause I'm a slow talking, proud walking, bona fide, simple son of the South. Been with high class, champagne glass, women all around this world. But I was born a sucker for red clay. southern Maine twee laatste nummers van het album Set in Stone. Onze, ons Spotlight album van deze week van Travis Street. Dan gaan we nu wat folk en Americana voor jullie draaien. Want dat is de stijl die deze zangeres maakt. En daarvoor gaan we naar Boston. Dit is Lauren Pratt en 25. het zit er alweer op. De National Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Met twee uur lang weer een hele playlist vol met country, bluegrass, Americana en folk. Over Americana gesproken, deze komt uit Nederland. Dit zijn de Heerlings en Eveline. En daarna nog de Zack Brown Band en Chicken Fried.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 You know, well, I'm a chicken fried a cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Up. Georgia pie And that's home, you know Sweet tea, pecan pie homemade wine Where the peaches grow And my house, is not much to talk about But it's filled with love that's grown in southern ground And a little bit of chicken fried Cold beer on a Friday night A pair of jeans that fit just right of a precious child and old mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most, not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a piece of mind this I've come to know.